Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders hebben psychische problemen. In totaal waren het er vorig jaar volgens Trimbos 3,3 miljoen. Dat zijn er bijna anderhalf miljoen meer dan de vorige keer dat het werd onderzocht, twaalf jaar geleden. we zien eigenlijk die stijging in psychische aandoeningen over de gehele linie. Eh, maar wat we wel zien, dat als we kijken naar wat mensen hebben gehad in het laatste jaar... dat we daar vooral de angststoornissen veel zien voorkomen, zo'n 15 procent. En daarnaast de depressieve stoornissen met 10 procent. Vooral jongeren en studenten komen in de knel. Dat zou kunnen komen door de hoge druk om goed te presteren. Daar doet de Trimbos nog onderzoek naar. Er moeten strengere regels komen voor deelscooters. Dat vinden meerdere politieke partijen. Veel van die dingen worden lukraak ergens neergekwakt op de stoep of op van die blinde geleidestroken. Morwena uit Rotterdam zit in een rolstoel en heeft er ook last van. Wat er dus heel vaak gebeurt is ehm, dat ze ze midden op de weg zetten. En als je dan vraagt of ze alsjeblieft hem even aan de willen zetten, dat ze dan heel erg geïrriteerd zijn. Ehm, eh, ja, dan zorg je er dus eigenlijk voor dat mensen zoals ik niet goed de stoep over kunnen. Volgens het AD zijn meerdere partijen er klaar mee. Ze werken aan een vergunningsplicht voor de scooterbedrijven. Nu kunnen die overal zo beginnen. En alle smaken voor e-sigaretten worden vanaf 1 oktober volgend jaar definitief niet meer verkocht. Door een wetswijziging mogen vanaf die datum vloeistoffen voor vapes en andere e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken. Volgens de overheid zijn e-sigaretten een makkelijk opstapje naar het roken van gewone sigaretten. Daar kunnen deze jongeren over meepraten. Steeds meer jonge kinderen gaan vapen. Mijn zus is 14, zij vape niet, maar vrienden wel. Stroep. Ik, deze wil ik gooi hem weg hoor. Ik gooi hem weg. Zeker. En als je er ooit van droomt om in New York te wonen... moet je zorgen voor een dikke portemonnee. De lijst van duurste steden ter wereld is er weer... en de Big Apple staat bovenaan. Singapore staat op plek 2 en Tel Aviv op 3. In Europa zijn Zurich, Genève en Parijs het duurst om in te wonen. Het weer nog vandaag veel grijs, maar het blijft wel bijna overal droog. En vooral in het noorden en westen kan de zon ook nog wel even doorbreken.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 onthoud is drie kwartier door een ongeluk op eh, de A10. De A10 Noord richting de A10 Zuid via de Zeeburgertunnel. Tussen eh, Landsmeer en de Rivierenbuurt heb je 25 minuten vertraging door dat ongeluk. De weg is hier wel weer vrijgegeven. Op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 10 minuten extra. En de A7 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knoppert Lunetten heb je 10 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Sassenheim en Oude Wetering. Een kwartier extra door een ongeluk.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 Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, jongen. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emma water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hé, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, zeg. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, sint kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele sint Die kan ik niet wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. De knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? in de een of andere hoek. Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. dat de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.